Het Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de onderhandelingen over een staakt het vuren tussen Israël en Gaza... ligt een genereus voorstel van Israël op tafel. Dat zegt Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken. In ruil voor 100 Palestijnse gevangenen moet Hamas 40 Israëlische gijzelaars vrijlaten. Ook wordt voorgesteld een gevechtspauze van 40 dagen in te stellen. Doordat staakt het vuren lijkt de kans op een akkoord tussen Israël en Hamas meer kans van slagen te hebben. Bij vorige onderhandelingen werd een voorstel van Israël op voorhand afgewezen door Hamas. Journalisten die met verdachten praten... mogen vanaf 1 mei alleen worden afgeluisterd als het OM... daar toestemming voor heeft gevraagd aan de rechter. Aanleiding is het gesprek tussen verslaggevers van de correspondent... en Siewert van Linden en zijn compagnons, twee jaar geleden. Zij praten toen over de omstreden mondkapjesdeal... maar werden zonder medeweten van de rechtercommissaris afgeluisterd. Hoofdredacteur Rob Wijnberg van de correspondent is blij met de verscherpte regels... maar daagt het OM toch voor de rechter. In Kommerzeil in Groningen is rond 1 uur een aardbeving geweest. De lichte beving werd automatisch geregistreerd door het KNMI. Had een kracht van 1,8. De beving was op ongeveer 8 kilometer diepte. Over eventuele schade is niets bekend. Er komt toch geen erkende opleiding tot imam in Nederland... schrijft de missionair minister van Genep van Sociale Zaken. Eigenlijk zou de studie komende september van start gaan... maar het contact doorgaan moslims en overheid en de verschillende onderwijsinstellingen... werden het niet eens over de invulling. Waarover de partijen precies van mening verschillen, schreef Van Gennep niet. Het weer vanuit het zuiden trekken wat buien over het land.